4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Werknemers in de gehandicaptenzorg hoeven buiten werktijd niet meer te reageren op berichtjes en telefoontjes van hun baas. Dat staat in hun nieuwe CAO. Daarmee is voor het eerst in Nederland het recht op onbereikbaarheid vastgelegd. Vakbond FNV wil het recht op onbereikbaarheid ook opnemen in andere CAO's als de leden aangeven dat ze dat belangrijk vinden. In bedrijven in andere Europese landen ligt dat recht al langer vast. Op Curaçao zijn harddrugs gevonden aan boord van het Nederlandse marineschip Zijner Majesteits Johan de Wit. De harddrugs zaten in een tas van een militair die is aangehouden. Het is niet duidelijk welke drugs het zijn en hoeveel, maar de partij zou te groot zijn voor eigen gebruik. Het transportschip van de marine is net terug uit de Bahama's. Daar heeft het hulp geboden aan slachtoffers van de orkaan Dorian. Thomas Cook Nederland heeft uitstel van betaling aangevraagd. Meestal leidt dat tot een faillissement. De rechtbank heeft een bewindvoerder aangesteld... die op zoek gaat naar mogelijkheden voor het bedrijf en medewerkers. Het nieuws komt niet als een verrassing... omdat het bedrijf eerder al geen reizen meer kon uitvoeren. Maandag had het Britse moederbedrijf van Thomas Cook... al faillissement aangevraagd. Natuurmonumenten maakt zich zorgen over het grote aantal slangen... dat wordt doodgereden op een weg op de grens van Friesland en Drenthe. Dit jaar zijn er op de weg door het Vochteloerveen al 160 slangen onder auto's gekomen. De laatste weken alleen al tientallen ringslangen, adders en gladde slangen. De streek is een van de laatste gebieden met hoogveen in Nederland. De gemeente twijfelt over het afsluiten van de weg... omdat gebruikers dan een grote omweg moeten maken. Het weer tot slot, het is bewolkt. Er is kans op buien. De temperatuur ligt tussen de 17 en de 19 graden. Vannacht is er ook eerst nog veel regen, later klaart het op. Morgen in de loop van de ochtend opnieuw buien en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 de Haag richting Amsterdam... bij knopende Nieuwe Meer bijna 10 minuten vertraging... door een ongeluk op de A10 tussen afwit Volendam en knopend Watergaasmeer. 10 minuten vertraging, daar is de rechte rijstrook dicht... En door bergingswerkzaamheden op de A10 tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 6 kilometer met ruim 20 minuten vertraging.